Zit van der Linde met het NOS Journaal. De Europese Commissie heeft een aantal maatregelen gepresenteerd om de stijgende energieprijzen aan te pakken. De Commissie wil dat Europa zelf meer energie gaat opwekken om minder afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen. Nu bestaat nog 57% van de energie die in Europa wordt gebruikt uit geïmporteerde fossiele brandstoffen. Veel maatregelen waren afgelopen weekend al uitgelekt. Zo wil de commissie ook dat iedereen een vaste thuiswerkdag per week krijgt... en dat mensen met een laag inkomen worden geholpen om over te stappen op elektrisch rijden. In Libanon is een van de VN-militairen overleden... die afgelopen weekend werd neergeschoten in het zuiden van het land. Daarmee komt het dodental van het incident op twee. Het gaat opnieuw om een Franse militair. Ze werden met een aantal collega's beschoten in het zuiden van Libanon. President Macron legt de schuld bij het door Iran gesteunde Hezbollah, maar die partij ontkent betrokkenheid. De ouders van het meisje uit Blerik dat maandag thuis werd doodgestoken... waren in het verleden bekend bij hulpverleningsinstanties. Dat bevestigt Veilig Thuis na een bericht in De Telegraaf. Volgens buurbewoners hadden de ouders geregeld hoogoplopende ruzie. De twee zitten vast voor verhoor. De rechtbank heeft opnieuw drie mannen cel- en taakstraffen gegeven... voor hun rol bij de rellen op en rond het Malieveld in Den Haag in september vorig jaar. Toen liep een anti-immigratiedemonstratie uit de hand. Een van de drie veroordeelde mannen moet zeker vier maanden in de cel... omdat hij een ruit ingooide van het partijkantoor van D66. Een ander kreeg een taakstraf van 180 uur en een voorwaardelijke celstraf...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 He's not a fool. Reading books about science and smart stuff. It's not enough, no. Cause smart don't make you cool. He's not invisible anymore. With his father's nine and a broken fuse. Since he walked through that classroom door. He's all over prime time as a Marilyn Monroe. She put her fingers in the imprints that meant Chinese theater show. She could have been a movie star, never got the chance to go that far. Her life was stole. Oh, now we'll never know. Oh. They were crying to the camera, said he never fitted in wasn't welcome. He showed up to the parties we was hanging in. Some guys were putting him down, pulling him round, round, round. Now I wish I would've talked to him, gave him the time of day, and I turned away. If I would've been there when I maybe go the spot, he might've stayed at home playing angry chords on his guitar. He's not invisible anymore. With his baggy pants and his legs in chains. we wanna ride you give me something Child goes to the store for love still Don't you love me? Don't you love me no more? It's a shame. I I come? bring the cool whip. Then I want you to strip. See you is my new chick, so we get our grind on. She be grabbing, calling me Biggie like Shine Home. Man, I swear she fine home. Why she always lying on? Oh? Telling me them diamonds when she know they rhymes. Got a light skinned friend, look like Michael Jackson. Got a dark skinned friend, look like Michael Jackson. I play ready for the world, she was ready for some action. My dog said you ain't no freak, so you bout to prove my man wrong. I'ma play this Van Draws. You gon' take your pants off. I'ma play this glad this night. Me when it come to rocking the rhythm like Marvin and Luther. I can tell you when I'm messing with Kyle, man, the twist on a shot, and I be sipping Hennessy. Piss on my Ruby, while I smoke a B. You can pick with me, put it on the G. And now listen.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 And I do it. Baby, I'm slow jam, and all the lovers need to hold hands. And if you ain't got no man, hop up in my bro ham. I keep it pimpin' like an old man. You guess the roll with the plan, cause I'm not the number.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 So please don't stop the rain. was over what happens anyway yeah. And if it's gonna be a rainy day There's nothing we can do to make it change We can't pray for sunny weather That won't stop the rain Feeling like you got no place to run I can be a shelter till it's done We can make this last forever geluid van Zandvoort.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 Opnieuw zijn drie mensen veroordeeld voor de rellen op het Malieveld vorig jaar. Drie mannen hebben cel- en taakstraffen gekregen. Bij het anti-immigratieprotest in september werden ook vernielingen aangericht aan het partijkantoor van D66. De Duitse regering heeft uitgelegd hoe het land binnen 13 jaar het militair sterkste land van Europa moet worden. Het leger moet flink groeien en de bureaucratie in het leger moet verminderen. Het weer vanavond alleen in het noorden wat bewolking. Morgen is het opnieuw zonnig en maximaal 19 graden. Dit is ZFM. better, but I didn't, and I can't go back. oh, oh Sheila Let me love you till the morning comes oh, oh Sheila You know I want to be the only oh, baby, understand That I want to be the only man But getting too hard And I think I'll start to hammer baby, it's plain to see that you're qualified to fulfill your needs. You think you're on me, well, honey, baby, just wait and see. And we'll oh, oh, Sheila, let me love you till the morning oh, oh, Sheila, you know I want to be baby, just you wait and see. And we sing, oh, oh Sheila, let me love you till the morning comes. Oh, oh Sheila, you know I want to be the only one. Oh, oh Sheila, let me love you till the morning comes. Sheila, Oh. oh Z Z F M. A lot of devotion on the dance floor like a sexy potion.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 The ecstasy, the music running through the muscle, the brains I'm giving you. Yeah, uh, check out the sound. Come on, uh, check out the bass. Now put your hands up high. Bring this back with a lot of devotion potion.